en PvdA over een regeerakkoord gaan maandag verder. Volgens gaan Sandy de laatste bijeenkomsten in de verkiezingscampagne te verstoren. De republikeinse presidentskandidaat Romney heeft een verkiezingsbijeenkomst in Virginia Beach afgeblazen. In de Cariben heeft Sandy zeker 40 mensenlevens geëist. De Nederlandse toeristen die gestrand waren in de Mexicaanse badplaats Cancun zijn op weg naar huis. 283 vakantiegangers zaten sinds woensdag vast door een technisch probleem met hun vliegtuig. Donderdag mislukte een eerste poging om het toestel te repareren. De reisorganisatie Arkefly heeft een vervangend toestel gestuurd om de Nederlanders uit Cancun op te halen. Het weer. Overwegend droog, geregeld zon en aan de kust buien. Het wordt een graad of 8. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De kijkers aan de andere kant veroorzaken lange file tussen Gorkum en Papendrecht 10 kilometer.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 Het gaat om ernstige verkeersovertredingen zoals rechtsinhalen, door rood rijden en bumperkleven. Opstelt vindt een gewone boete voor dat soort overtredingen niet meer genoeg. Voortaan bepaalt de officier van justitie hoe een overtreding van veelplegers in het verkeer wordt bestraft en kan er ook een rijverbod worden opgelegd. Afgelopen nacht zijn voor het eerst weer de strooiwagens uitgereden. Temperatuur kwam in grote delen van het land onder het vriespunt. In Twente daalt het kwik zelfs tot min 3,4. In Zuid-Holland, Gelderland en Limburg was het glad op stalen bruggen. Volgens meteorologen van weeronline.nl komt de temperatuur van het wegdek daar meestal als eerste onder nul. Gisteravond is het in het grensgebied tussen Groningen en Friesland de eerste natte sneeuw van het jaar waargenomen. De advocaten van Silvio Berlusconi hebben zoals verwacht aangekondigd dat de oud-premier in hoger beroep gaat.